René van Brakel met het NOS-journaal. Newt Gingrich, Amerikaanse staat South Carolina. Na het tellen van 50% van de stemmen staat de voormalig voorzitter van het Huis van de Afgevaardigden op 40% van de stemmen. Dat is veel meer dan Mitt Romney, die nu op 27% staat. De uitslag is een flinke tegenvaller voor Romney. De voormalig gouverneur was de laatste weken uitgegroeid tot favoriet voor de nominatie bij de Republikeinen. Hij ging aan kop in Iowa en won in New Hampshire. Maar de laatste dagen was in de peilingen al te zien dat South Carolina de voorkeur zou geven aan de conservatieve Gingrich. De volgende verkiezingen, voorverkiezingen, zijn op 31 januari in Florida. Laura Dekker heeft gisteravond haar solo-zeilrace om de wereld afgerond. Rond 8 uur Nederlandse tijd kwam ze aan in de haven van Sint Maarten. Laura was doodop, maar zei dat het erg goed gaat met haar. Ze was bij aankomst al 36 uur wakker, vooral doordat het laatste stuk vanwege riffen en eilandjes gevaarlijk kan zijn. Ze beseft nog niet echt dat de tocht nu voorbij is. Laura vertrok een jaar geleden vanaf Sint Maarten en was gisteren bij aankomst de jongste solo-zeiler die rond de wereld heeft gevaren. Laura Dekker komt over twee weken terug naar Nederland. In Kroatië wordt vandaag een referendum gehouden over toetreding tot de Europese Unie. Volgens peilingen zal zo'n 60% voor toetreding stemmen. Andere Kroaten vrezen dat het land soevereiniteit verliest als het deel gaat uitmaken van de EU. Om die angst weg te nemen beloofde president Josipovic gisteren dat Kroatië niet door Europa geleid zal worden. Ook zei hij dat een lidmaatschap alleen maar positief zal uitpakken voor de economie van het Balkanland. Het weer vannacht in het noorden kans op een bijt Het is een graad of 5.